Uur. Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Studenten gaan zaterdag demonstreren. Dat doen ze omdat ze een betere compensatie willen voor het oude leenstelsel. Het kabinet gaat de basisbeurs volgend jaar weer invoeren... maar één generatie zit met soms torenhoge studieschuld. Vanmiddag kwamen ze alvast naar de Tweede Kamer om een petitie te overhandigen. Wat wij natuurlijk het liefste willen is dat uiteindelijk een eh, rechtvaardige tegemoetkoming komt... voor alle studenten die nu onder het leenstelsel eh, zijn gevallen de afgelopen afgelopen paar jaar. Want die 1000 euro eh, vinden wij te weinig eigenlijk. En niet eerlijk tegenover alle studenten die eh, in de jaren zijn gaan studeren. Zaterdag is dus het protest op het Museumplein in Amsterdam. De kapitein en eerste stuurman van het Duitse vrachtschip dat gisteren in de problemen kwam zijn opgepakt. Door storm Corrie botste de boot tegen een olietanker. De politie onderzoekt nu of de twee terecht het schip hebben verlaten. Alleen in een noodsituatie mogen zij als laatste van de bemanning van het schip af. Een Leidse gynaecoloog heeft in de jaren 70 en 80 tenminste 21 kinderen verwekt met zijn eigen zaad. Hij gebruikte dat bij vrouwen die bij hem kwamen voor een vruchtbaarheidsbehandeling met sperma van een donor. De arts Jos Beek is inmiddels overleden. Het is niet bekend of hij nog meer kinderen heeft verwekt. Er zijn geen dossiers meer van hem. Gelukkig nieuwjaar, of in het Chinees. Je zegt het Xinyan Kuai het is vandaag namelijk de aftrap van het Chinese nieuwe jaar. Het feest duurt in totaal twee weken en het wordt gevierd met veel vuurwerk, dans en eten. En ook Boyan uit Amsterdam viert mee. Mensen eten met hun hele familie in de avond met hun ouders, opa's en oma's. Maar ze dragen ook rode kleren, want het, de kleur rood brengt geluk in het nieuwjaar. En ze dragen ook nieuwe sokken bij het bezoeken van vrienden. En elk Chinees nieuwjaar staat trouwens in het teken van een dier. En dit jaar is het het jaar van de tijger. Het weer nog. Het blijft de komende uren droog. Morgen begint ook nog zonder nattigheid. Een beetje zon zelfs. Maar uiteindelijk wordt het weer net zoiets als vandaag. We krijgen regen, we krijgen wind en het wordt opnieuw een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio viel op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn bij Pummeren Noord 5 kilometer met 10 minuten oponthoud.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 zijn aangehouden. Onderzocht wordt of ze het stuurloze schip gisteren terecht hebben verlaten... en of ze verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor schade die het schip daarna heeft aangericht. Het vrachtschip was door storm Corrie in de problemen gekomen. Ruim 52.000 kinderen van 5 tot en met 11 jaar zijn ingeënt tegen corona. Dat is 4 procent, meldt het RIVM. Sinds half januari worden alle kinderen tussen de 5 en 12 uitgenodigd voor een coronaprik. En een American voetbalspeler die wordt gezien als een van de grootste Amerikaanse sporters stopt ermee. Quarterback Tom Brady is 44 jaar.